Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het CDA-stuur heeft besloten dat de leden de lijsttrekker mogen kiezen. In principe mogen alle CDA'ers zich opgeven als kandidaat-lijsttrekker. Leden kunnen zich tot 4 mei aanmelden. Ze moeten wel voldoen aan de profielschets van de kandidaatstellingscommissie. Het bepaalt uiteindelijk wie er aan de verkiezing mogen meedoen. Op 1 juni moet de nieuwe CDA-leider bekend zijn. De VVD houdt vast aan de 3%-norm als het gaat om een nieuw bezuinigingspakket. Als de partijen in de Tweede Kamer zich daar met hun bezuinigingspakket niet aan houden, dan doet de VVD niet mee. Dat melden bronnen rond de VVD-fractie. Minister De Jager van Financiën heeft de hele dag in de Tweede Kamer geprobeerd om met D66, ChristenUnie en GroenLinks tot een akkoord te komen over een bezuinigingspakket. In België is huiszoeking gedaan bij het Kamerlid Laurent Louis. Justitie wil de Waalse rechtspopulist aanklagen voor laster en eerroof. Louis schokte België vorige week door foto's te laten zien van de autopsie van twee slachtoffers van Marc Dutroux, Julie en Melissa. Hij zei daarmee te kunnen bewijzen dat Dutroux deel uitmaakte van een groter netwerk en dat de meisjes niet zijn verhongerd, maar zijn gedood bij misbruik door anderen. In het Groningse dorp Hoogkerk is een meisje van 12 doodgereden door een bus. Ze stak met haar fiets een voorrangsweg over en zag, dat de, lijnbus daarbij waarschijnlijk over het hoofd. Een vriendinnetje van 11 dat ook overstap, raakte zwaar gewond. Passagiers uit de bus hebben nog eerste hulp geboden. In de buurt van Frankfurt zijn drie babylijkjes gevonden. Die waren verstopt in koelboxen. De vermoedelijke moeder is meegenomen voor verhoor. Twee van de lijkjes werden gisteravond gevonden in de kelder van het huis van de vrouw. Duitse werklieden deden de gruwelijke fonds bij het leeghalen van de woning en waarschuwden de politie. De derde dode baby werd vandaag ontdekt in een garagebox van de vrouw. Dan het weer nog. Vannacht bijna overal droog en opklaringen. Morgenochtend vrij veel zon en overwegend droog.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 Bet you do one two. Fuck. Fuck em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cute. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?